Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar mogelijke fraude door Frans Beckenbauer. Het Duitse voetbalicoon zou hebben gesjoemeld bij de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland. Hij was toen voorzitter van het organiserend comité. Aanleiding voor het Zwitserse onderzoek zijn onthullingen in Der Spiegel. Onder leiding van Beckenbauer zou Duitsland tussen 2002 en 2005 miljoenen Zwitserse frank hebben betaald om het WK binnen te halen. Een onderzoek naar zorgcontracten is prima, maar ook de premiebetaler zou daarin betrokken moeten worden, vindt Zorgverzekeraars Nederland. De organisatie reageert op een onderzoek door de Consumentenbond en artsorganisatie VVVA naar het contracteren van zorg door zorgverzekeraars. Die krijgen al jaren het verwijt dat ze artsen en ziekenhuizen wurgcontracten voorleggen. Als een zorgverlener niet tevreden is over een contract, hoeft dat niet te betekenen dat ook de patiënt ontevreden is over de zorg, zegt Zorgverzekeraars Nederland. Amsterdam gaat de illegale verhuur van woningen aan toeristen harder aanpakken. De boete bij een eerste overtreding gaat omhoog van ruim 13.000 naar ruim 20.000 euro. Ook kan de gemeente een woning direct sluiten. Dat komt tot nu toe alleen met brandgevaar. De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat steeds meer woningen als hotel worden gebruikt. Het weer nog, in het oosten nog een bui, van het westen uit steeds zonniger en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later in het noordwesten wat regen en ook dan 20 tot 25 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files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 en hartelijk welkom <laughs> bij ZFM Muziek Boulevard van 2 eh, tot 4. En deze twee uur zijn bestemd voor Matchbox. En volgende week zitten we gewoon weer in de vertrouwde normale opstelling. Ha! Nog even een weekje geduld. Eh, we gaan lekker twee uur muziek maken. En we beginnen zometeen met uh, Sly en de Family Stone. Een groot favoriet van Hans. Hij is super fan van deze groep. Hij kent alle nummers. En <laughs> zijn favoriet gaan we nu draaien. En na de Sly en de Family Stone, de Who. Veel plezier de komende 飞跃。 Deze twee nummers kwamen allebei uit 1969. The Who met I'm Free van de LP, de driedubbele LP Tommy, de rock opera. En de eerste met een heel verschillende muziekstijl. Sly in the Family Stone met Thank You. Eh, we gaan in 1992 naar eh, Sting en Eric Clapton samen met uh, It's Probably Me. En die kun je ook horen en zien in Lethal Weapon 3.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 that I feel insured. And some would say, I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably Música mm-hmm. probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it probably me. I hate to say it. Hate to say it. I hate to say it. Hate to say It's probably me. It's probably I hate to say it. Hate to say it. I hate to say it. Hate to say it. It's probably me. De stem van Sting en de gitaar van Eric Clapton. It's Probably Me uit de film Lethal Weapon 3. En dat kwam uit 1992. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 1 september 1966. En de eh, vier nieuwe binnenkomers... die staan allemaal zo'n beetje onderaan in de lijst. De eerste op 38, Spencer Davis Group met When I Come Home. gave song van de Spencer Davis Group... met eh, Steve Winwood als de eh, drijvende kracht achter de hele groep. Nieuw op 38. Twee plaatsen hoger Chris Andrews. En die had natuurlijk wel een paar hele grote hits... maar deze hoorde daar niet bij. Stop That Girl. Every now and then You find someone who must stop myself. She's a bad one, and that's for sure. geen Yesterday Man en het is ook geen Pretty Belinda. Stop That Girl, die kwam binnen op 36 eh, en veel hoger kwam het nummer niet. Drie plaatsen daarboven weer. Otis Redding, I Can't Turn You Loose. En daar komt hij. was hem. Otis Redding met I Can't Turn You Loose. Nieuw op 33. En eh, dan hebben we de hoogste nieuwe. Trouwens, over I Can't Turn You Loose nog even. Er is ook een uitvoering van de Chambers Brothers. Die zou ik als aanrader willen bestempelen. Zonder meer. En dan gaan we nu naar de hoogste nieuwe. Dat is Junior Walker en die All Stars. En op, eh, nieuw op 32. En dan zijn ze natuurlijk... De klapper van de week. daar Dat dacht ik ook. How sweet it is. nieuw op 32. Junior Walker and the All-Stars en How Sweet It Is. Uiteraard ook bekend van Marvin Gaye. Als je de Beach Boys noemt, dan denk je bij jezelf... zon, strand, zee en meisjes. Maar ze kon ook behoorlijk tekeer trekken. luncheon later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstration spark. Jackson State, brother. Learn not to say nasty things about Southern policemen's mother. Nothing much was said about it, and really next to nothing done. The pen is mightier than the sword, but 1970. Het originele nummer komt uit 1954 en werd geschreven door Lieber en Stoller. En Mike Love die heeft de, eh, de tekst voor de Beach Boys enigszins aangepast. Een lekker stevig nummer van de heren Beach Boys. En uit diezelfde tijd komt onder andere ook... You Need a Massive Help to Stand Alone. Eh, on his own, Al Green en Let's Stay Together. Let's Stay Together van L. Green. En dat kwam er weer uit het jaar 1972. Dan gaan we nu naar de tip van Willem. En die komt eh, van de Robert Cray Band. En die kennen we allemaal van Right Next Door en Don't Be Afraid of the Dark. Maar eh, Willem heeft er eentje uitgezocht van de LP False Accusations. En dat is het nummer I've Slipped Her Mind. I lit two brand new candles, set two glasses out for wine. Two hours ago, she was due here. I'm starting Dat was hem de tip van Willem. I've Slipped Her Mind van Robert Cray van de LP False Accusations. En eh, net zoals vorige week had Willem ook over dit nummer weer gedroomd. Eh, ik zou zeggen, blijf lekker dromen, want de mooiste nummers komen eruit tevoorschijn. Uh, wat gaan we nu doen? We gaan nu naar twee tweejarigen achter elkaar. Eh, eerst Van Morrison, die was gisteren jarig, 31 augustus. En die werd 71. En daarna horen we de Bee Gees. En Barry, Barry Gibb, die is vandaag jarig en die, werd, die wordt 70. We horen Here Comes the Night van them en Lamplight van Bee Gees. with another guy. His arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Why can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Whoa. exactly like she told me to. Yeah. Bee Gees waren dit van het album Odessa. En het heette Lamp Light. En daarna gaan we naar een nummer uitgebracht in 2006. En het is postuum uitgebracht, want de artiest was toen al overleden. En dat ging over Johnny Cash. En op dat album stond eh, Love's Been Good To Me. Een compositie van Rod McEwen. En daar ben ik geen grote fan van, maar hij kon wel mooie liedjes schrijven.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 to me. Ik kon, kiezen eigenlijk tussen de uitvoering van Johnny Cash of die van Frank Sinatra. En ik heb gekozen voor die van Johnny Cash. Die is wat doorleefder, zou ik maar zeggen. Love's Been Good To Me uit 2006. Ehm, we gaan naar een top 100 hit. En die komt van Sonny and Cher. The Beat Goes On. Die komt uit 1967. The beat goes on. The beat goes on. drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage. Uh-huh. History has turned a page. Uh-huh. The miniskirts, the current thing. goes on. The beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. still keep on marching off to war. Electrically, they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da dee. La da da. Grandma's chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on Ja, ja, en daarna hebben ze allemaal allebei eh, een hele andere carrière genomen. Uh, Sonny is burgemeester geworden en Cher die heeft zich overal en <laughs> ja, overal eigenlijk laten verbouwen. Laten we het daar maar op houden. Oké, okay. the beat goes on. Dan gaan we nu naar een Franse dame, Françoise Hardy, met Tous les garçons et les filles. garçons et les filles next